Yo, Shy. Real talk, man. I just can't relate to hip hop anymore these days, man. Ik heb diezelfde shit. I think you need to school these cats on how it's done. Laten we zien what het Cure. Ben je huis of niet? No doubt, Gaan we die shit terugnemen? Naar de tijd dat alles nog gewoon echt was. When everything was pure. Check. Ik breng het terug naar die tijd, yo. Ik breng het terug naar de old school. Ik breng het, ik breng het, ik breng het terug. Want die dagen die gingen echt te vlug. Dus doen we nog eens over en nu pakken we rust. Ik breng het りたい Ik breng het terug, want die dagen die gingen echt terug. vlug Dus doen we nog eens over en nu kan wederom uit het niets Onze fiets voor die piep Met goed gepresenteerde reis van de shine Perfecte samenhang, hangen in balans als geen ander Doe het niet voor geld, zie me voorbij komen trappen op mijn hele fijne fiets Heel om eerlijk te zijn yo, er kan me niks verrotten Je moet me waggy zien man, dat zijn pas echte knotten En als je denkt dat je daar de shine kunt bespotten Dan heb je het verkeerd yo, val niet mee te spotten En dus neem ik je terug naar die gouden oude tijd Met een rauwe stijl, net als lotsaf underground was simpelweg lekker lauw. Op de mic werd die spit, lokale die door een DJ in elkaar willen gemixt. Voor nieuwe shit of niet per se, had het lekker te zijn. Het witte wijn smaakt toch beter als hij lang heeft gereisd. Dus reis rust maar mee terug in de tijd. Zing je volle borst mee op het lijpe refrein. Ik breng het terug naar die tijd, yo. Ik breng het terug naar de old school. Ik breng het, ik breng het, ik breng het terug. Want die dagen die gingen echt te vlug. Dus doen we nog eens over en nu pakken we rust. Ik breng het terug naar die tijd, yo. Ik breng het terug naar de old school. Ik breng het, ik breng het, ik breng het terug, want die dag. It's really kinda sad how perceptions have changed. Hip hop is truly flipped since back in the days. Now they're acting all strange and it's just not the same. I'm finna bring it back towards that golden age. So yo, if you's a real kid, you know you're gonna feel this. Hip hop remains eternal for you, you take it serious. So forget about that shit you see on TV. Cause real hip hop happens right in the streets and not in the screens. You know that there ain't nothing deceived. It makes me sick how commercialism gotta perceive. I remember back when hip hop was at its purity. Blast and break beats with b-boys and a few MCs. Not to mention those dope graffiti writers with a DJ who puts the elements together. Divine mind status, is what defines hip hop. Let's bring it back to the days when everything was sure shot. Take it back to the days, Y'all take it back to the old school. i take it, i take it, i take it back. That supreme age really went too fast, so we'll do it one more time and now we'll make it last. Take it back to the days, yo. take it back. That supreme age really went too fast. So we'll do it one more time and now we'll make it last. Wat is de tijd gebleven? Van Slash en Mike in het deck. Comedy, De La Soul en het trap. Called Quest. Big Daddy Kane en Roxanne, Shantae en niet te vergeten wat zegt die hippo? Maar van die shit van tegenwoordig krijg je alleen maar dorst. En voor je het weet is je glas leeg, is het alweer op. Dus wees nu maar eens wijs en neem een hele grote slok Van mijn 100% vers gepeste borden vol vitamine Onbeperkt haalbare uit de selectief geselecteerde rijke Cafés als koel gepresenteerde reis uh-huh. Tevens met de juiste aanbevolen hoeveelheid Nou kijk eens aan een grap, het doorslessende tekst, de tekst shy keeps it cool and you get the best is dus relax, we kunnen toch niet van de tijd winnen Maar voor eventjes nog wel de streep met tijdmachine binnen Terug naar die ik breng het terug naar de old school. Ik breng het, ik breng het, ik breng het terug. Want die dagen die gingen echt te vlug. Dus doen we nog eens over en nu pakken we rust. Ik breng het terug naar die tijd, yo. Ik breng het terug naar de old school. Ik breng het, ik breng het, ik breng het terug.